Vanwege de zware mist adviseerde de verkeersleiding om door te vliegen naar Minsk. wordt over gespeculeerd dat Kaczynski erop stond... dat het toestel toch in Smolensk zou landen. Bij de vierde landingspoging raakte het toestel boomtoppen en stortte het neer... 96 Polen kwamen om het leven, onder wie veel hoge functionarissen. In de Pauluskerk in Amsterdam-Osdorp wordt morgen een speciale mis opgedragen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegramp met het Poolse regeringsvliegtuig. Het gebeurt op initiatief van de Poolse gemeenschap in Nederland. Ook in Eindhoven is morgen een speciale mis. In bedrijven waar veel Polen werken worden condoleanceregisters neergelegd. In Amsterdam is fractieleider Ageet Tellerman van D66 opgestapt. Ze was in opspraak geraakt omdat ze tot twee keer toe de onderhandelingen met de PvdA over een Amsterdams college afbrak. Dat deed ze uit woede over de benoeming van PvdA-wethouder Lodewijk Ascher tot waarnemend burgemeester. De PvdA onderhandelt nu met de VVD en GroenLinks over de vorming van een nieuw college. Tellemans blijft wel lid van de D66-fractie in Amsterdam. Dodental van de gevechten in Bangkok tussen aanhangers van de Thaise oppositie en de veiligheidsdiensten is opgelopen tot zeker 12. Onder hen is een Japanse cameraman van het persbureau Reuters. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Aanhangers van de verdreven premier Thaksin eisen aan het vertrek van de huidige premier. Eredivisie voetbal. Twente heeft weer drie punten. Het is die dichter bij de titel gekomen. En won wonnen thuis met 2-0 van Heerenveen. NAC won thuis in Breda met 1-0 van Rode JC. En NEC en AZ.